uur. Eefje kunnen met het NOS-journaal. Uitgesteld. Sinds maart heft de VS belasting op de import van staal en aluminium. Maar de EU kreeg tijdelijk uitstel, net als andere bondgenoten. En dat uitstel is nu verlengd tot 1 juni. Voor ons land staan vele miljarden op het spel. Nederland is binnen de EU de tweede staalexporteur naar de VS. Vorig jaar werd voor 570 miljoen euro staal uitgevoerd naar Amerika. De EU probeert de maatregel van tafel te krijgen en dreigt met importheffingen op Amerikaanse producten zoals whisky en spijkerbroeken. Een Australische kardinaal moet terechtstaan voor seksueel misbruik. Dat heeft de rechtbank in Melbourne besloten na getuigenverhoren. De 76-jarige George Pell is de hoogste katholieke geestelijke ooit die terecht moet staan voor misbruik. Hij was tot voor kort de derde in rang in het Vaticaan. In een boek dat afgelopen jaar verscheen staat dat Bel onder meer minderjarige jongens heeft betast. De VS noemt de informatie van Israël over een kernprogramma van Iran overtuigend. Het bevestigt volgens het Witte Huis de intentie van Iran om kernwapens te ontwikkelen. De Israëlische premier Netanyahu liet gisteren op een persconferentie documenten zien... waaruit zou blijken dat Iran vijf kernkoppen wil produceren... EU-buitenlandchef Mogherini is niet overtuigd van de informatie van Netanyahu. Op Curaçao zijn twee drones onderschept die drugs en mobiele telefoons dropten op het terrein van de gevangenis op het eiland. Ze vlogen boven het terrein toen de gevangenen net aan het luchten waren. Bewakers hebben de drones uit de lucht gehaald. Hoe, dat wil de gevangenis niet zeggen. De directeur van de SDKK-gevangenis op Curaçao zegt dat gevangenen steeds vaker bevoorraad worden via de lucht.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 Why would I try, would I try to? to? You over there, and I can see now. Why would I try to? And I wanna tell you why would I try to? You. try to. I have to learn, have to try, I have to trust, I had to cry, have to see, have to know that I can.